Eh, die kunnen ook heel goed de Gezondheidsraad heeft alle onderzoeken die er tot nu toe waren gebundeld. Want het was inmiddels nogal onoverzichtelijk geworden. Er was overal informatie te vinden, ook op het internet. En eh, ja, ook broodje aapverhalen zaten daartussen. Het is bijvoorbeeld ook belangrijk om supplementen te slikken, zoals foliumzuur en vitamine D. En laat dingen als filet américain en grote hoeveelheden koffie staan is het advies. En ga ook niet lijnen of vasten tijdens de zwangerschap. Er is weer slecht nieuws voor starters. Vorige maand zijn de prijzen van koophuizen harder gestegen dan in de maanden ervoor. En toen ging het al heel hard. Het kopen van een eigen stekkie was in mei volgens het CBS bijna 13% duurder dan een jaar eerder. Het is de grootste stijging in 20 jaar tijd. De Filipijnse president Duterte is een nogal opvallende vaccinatiecampagne gestart. Hij dreigt mensen die geen prik willen te laten oppakken. En wie zich niet laat vaccineren kan beter naar het buitenland vertrekken, zegt hij. En voor het eerst is er in de Amerikaanse versie van Sesamstraat een gezin met twee vaders te zien. De makers willen stilstaan bij de Pride Maand. In een aflevering vieren de bewoners een familiedag. En daarin stelt bewoner Nina haar poppenvrienden Elmo en Abby voor aan haar broer, zwager en hun dochter Mia. I want you to meet my brother Dave, <laughs> his husband Frank, and my sobrina Mia. Hi. My niece. Hi, Mia. What makes us a family is that we love each other true. De regisseur van de serie zegt dat hiermee een belangrijke mijlpaal is bereikt. Het weer. Een mix van wolken en zon. In het zuiden misschien ook een buitje. Het wordt 15 tot 19 graden. Morgen is het ietsje warmer. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Goed nieuws over de afsluitdijk, want die is in beide richtingen weer helemaal begaanbaar bij de Stevinsluizen.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 Langside SP. With a bang, that's my plan. Me and the girls, them man. Tú y, tú yo tenemos Me gusta tu acento de colombiana. Cuando dices vos ya sabes lo que quieres. Dime otra vez. Vamos a hacerlo pues.